7 uur. Door negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse geheime dienst heeft in de post van oud-president Obama... en van de Clintons explosieven ontdekt. Ook in de post van het Witte Huis zou een verdacht pakket zijn ontdekt... maar dat werd later weer tegengesproken. Het explosief voor de Clintons leek op de pijpbom... die deze week bij het huis van zakenman George Soros werd ontdekt. De explosieven zijn inmiddels onschadelijk gemaakt. In New York zijn de kantoren van CNN ontruimd... na de vondst van een verdacht pakket in de postkamer. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft de moord op journalist Jamal Khashoggi een pijnlijke kwestie genoemd. Hij sprak op de investeringsbeurs in Riyadh van een gruwelijke misdaad die niet valt te rechtvaardigen. De schuldigen zullen worden gestraft, zei de kroonprins. De investeringsbijeenkomst wordt dit jaar overschaduwd door de moord op Khashoggi begin deze maand in het Saoedische consulaat in Istanbul. Veel zakenlieden en hoge politici hebben daarom afgezegd. De afdeling verloskunde van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad is per direct gesloten. Dat bevestigt zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Gisteren kregen het Zuiderzee en de drie andere IJsselmeerziekenhuizen uitstel van betaling. Volgens Omroep Flevoland is het faillissement van de ziekenhuizen onafwendbaar. De gemeente Vlissingen is de negatieve berichten door het Korps Mariniers beu... en klaagt over imagoschade. Gisteren bleek uit onderzoek dat twee derde van de mariniers vertrekt... als hun kazerne verhuist van Doorn naar Zeeland. De mariniers vrezen dat hun partners in Vlissingen geen werk kunnen vinden... en dat ze hun koophuis in Zeeland nooit meer kunnen verkopen. Geroeptoeter noemt de Vlissingse wethouder vader dat. De verhuizing van de marinierskazerne staat voor 2022 gepland. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Morgen blijft het bewolkt en opnieuw kan er wat lichte regen vallen. Dan wordt het zo'n 14 graden.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 在闪有。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 no more.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 your perfect imperfections. Give your all.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 you go to the city.